Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Van Italië zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Andere media melden acht doden. Ook zouden mensen gewond zijn geraakt. Het luxe cruiseschip, de Costa Concordia, liep bij het eiland Giglio in de Tireense zee vast op een strekdam en maakte water. Er waren tussen de 4000 en 5000 mensen aan boord. Volgens Italiaanse media zijn nog niet alle mensen geëvacueerd. Zo'n 100 opvarenden zouden nog vastzitten op het schip. De meeste passagiers zijn met reddingsboten naar Giglio gebracht, waar ze worden opgevangen in hotels, scholen en een kerk. De bijna 300 meter lange Costa Concordia was gisteravond vanuit de stad Civitavecchia vertrokken voor cruise over de Middellandse Zee. Op het schip zouden vooral Italiaanse, Franse en Duitse toeristen hebben gezeten. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de kredietwaardigheid verlaagd van 9 eurolanden. Onder meer Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Spanje en Portugal kregen een lagere status. Frankrijk is na Duitsland de tweede economie in de eurozone en had de hoogste status AAA. Dat wordt nu AA+. Nederland, Duitsland en Luxemburg houden hun AAA-rating. België, dat die hoogste status eerder verloor, zakt niet verder. Eurocommissaris Reen en voorzitter Juncker van de Eurogroep hebben kritiek op S&P. Zij benadrukken dat de eurolanden nu juist op alle fronten maatregelen nemen om de crisis te bestrijden. De religieuze politie in Saoedi-Arabië krijgt een minder strenge chef. Koning Abdullah heeft het hoofd van de machtige religieuze politie vervangen... na kritiek dat de politie steeds agressiever zou worden. Het ontslag van de strenge chef wordt gezien als een nieuwe aanwijzing... dat Saoedi-Arabië hervormingen wil doorvoeren. Het weer bewolkt met af en toe een opklaring en vooral in het noordwesten soms wat regen.